Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië op weg waren naar de luchthavens JFK en Newark. Na de landing werden ze allemaal ver van de terminals doorzocht. En daarbij is volgens de FBI niets gevonden. De meldingen kwamen zeer waarschijnlijk van één persoon. Bij rellen in een gevangenis in Brazilië zijn zeker acht gevangenen gedood. In de gevangenis in de buurt van de kustplaats Salvador gingen leden van rivaliserende bendes elkaar te lijf. Eén gevangene werd daarbij onthoofd. Bij de ongeregeldheden werden ook bijna 50 mensen gegijzeld, onder wie familieleden van gevangenen. In de loop van de dag keerde de rust weer terug. Volgens Braziliaanse media is de gevangenis gebouwd op 650 gevangenen, terwijl er zo'n 1500 zitten. De gemiddelde schuld van mensen die gebruik maken van schuldhulpverlening stijgt. Twee jaar geleden was die schuld ruim 37.500 euro. Een jaar later 38.500. Volgens de branchevereniging voor schuldhulpverlening had deze groep na betaling van de vaste lasten vaak nauwelijks iets over voor boodschappen. En dat komt onder meer door de gestegen huren en de afbouw van de huurtoeslag. Taliban-strijders hebben een politiebasis in de Zuid-Afghaanse provincie Helmand omsingeld. Bij gevechten zijn al meer dan 25 politiemensen en militairen gedood. De commandant van de basis heeft de Afghaanse regering om hulp gevraagd. De extremisten zouden de basis tot op zo'n 20 meter zijn genaderd. De Taliban hebben de afgelopen tijd hun strijd en het aantal aanslagen in Afghanistan opgevoerd.